I've had a little, you had a little time and you had a little fun, didn't ya? Didn't ya? Well, you had yours, do you think I had none? Do ya? Do ya? The freedom that you wanted back is yours for good.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 Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg.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 Carmen Verheul met het NOS journaal. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft toch beelden uitgezonden van de kindermoordenaar Koos H., Vrijdag verbood de rechter hem zonder toestemming van H. beelden uit te zenden die met een verborgen camera zijn gemaakt in de TBS-kliniek in Vught. H. zit daar voor de moord op drie meisjes in 1979 en 1980. Hij heeft nooit een volledige bekentenis afgelegd, maar in de uitzending vertelt hij gedetailleerd over de moorden. De Vries, de tv-zender SBS en producent Endemol zeggen dat de uitzending een maatschappelijk belang dient. En dat weegt zwaarder dan de privacy van een tot levenslang veroordeelde lust- en kindermoordenaar, zegt SBS. De zender en de producent zeggen dat ze de dwangsom van 15.000 euro per overtreding zullen betalen die de rechter had opgelegd. In een gevangenis in Remscheid in Duitsland is een vrouw van 46 tijdens het bezoekuur vermoord. Ze was op bezoek bij haar vriend die daar opgesloten zit. Na afloop controleerden gevangenbewaarders de bezoekkamer en vonden daar de dode vrouw. De gevangene was zwaar gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is stabiel. Justitie gaat ervan uit dat de man zijn vriendin heeft vermoord en daarna heeft geprobeerd om zelfmoord te plegen. Hoe de Duitse vrouw is omgebracht is niet duidelijk. Golfer Tiger Woods is bij zijn comeback als vierde geëindigd bij de Masters in Augusta. De Amerikaan maakte zijn rentrée na een periode met veel problemen in zijn privéleven. Zelf wilde hij daar na de wedstrijd niet op terugkijken. Hij baalde vooral van zijn vierde plek. De overwinning ging naar een landgenoot van Woods, Phil Mickelson. Hij eindigde met een slotronde van 67 slagen op 16 onder par. Het is de derde keer dat Mickelson